Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil dat Hamas een deal accepteert over het vrijlaten van Israëlische gijzelaars. Trump zegt tegen Hamas dat dit zijn laatste waarschuwing is. Als de deal niet wordt geaccepteerd volgen er consequenties, zegt hij. Hamas zegt het voorstel te bestuderen. Wat de deal precies inhoudt is niet duidelijk. Volgens Trump is Israël wel akkoord met het voorstel. In Australië is een vrouw veroordeeld tot levenslang voor het vermoorden van haar ex-schoonfamilie. Ze had in een gerecht zeer giftige paddenstoelen gedaan. Drie van de vier familieleden overleefden het niet. De vrouw heeft al gezegd dat ze in beroep gaat tegen de levenslange straf. De luchtvaartautoriteit op Sint Maarten doet onderzoek naar een harde landing van een vliegtuig. De Boeing 737 zakte daarbij door een landingsgestel. De passagiers moesten het toestel via de glijbanen verlaten. Niemand raakte gewond. Het vliegveld op Sint Maarten blijft tot vanmiddag dicht. In Nieuw-Zeeland heeft de politie een vader doodgeschoten... die al bijna vier jaar met zijn kinderen op de vlucht was. De man trok in 2021 na een ruzie met de moeder de wildernis in... en nam zijn drie kinderen mee. Sindsdien werd het gezin af en toe gezien. De politie schoot eerder vandaag op de vader nadat hij een winkel had overvallen. Bij de schietpartij raakte ook een agent gewond. Een van zijn kinderen zag alles gebeuren en is overgedragen aan de autoriteiten van Nieuw-Zeeland. Van de twee andere kinderen is niet duidelijk waar ze nu zijn. Carlos Alcaraz heeft de US Open gewonnen. In de finale van het tennistoernooi wist hij Yannick Sinner in vier sets te verslaan. Het werd 6-2, 3-6, 6-1 en 6-4. Het was de derde keer dit jaar dat de twee tegenover elkaar stonden... in de finale van een Grand Slam toernooi.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 In Australië is een vrouw veroordeeld tot levenslang voor het vermoorden van haar ex-schoonfamilie. Ze had in een gerecht zeer giftige paddenstoelen gedaan. Drie van de vier familieleden overleefden dat niet. De vrouw heeft al gezegd dat ze in beroep gaat tegen de levenslange celstraf. Carlos Alcaraz heeft de US Open gewonnen. In de finale van het tennistoernooi wist hij Yannick Sinner in vier sets te verslaan. Het weer, de dag begint in het zuidwesten met zon. Op andere plekken eerst bewolkt met mogelijk een bui.